grote kwamen van een biologische boerderij in de deelstaat Neder-Saxen. Vanochtend stelt het Koch-instituut al vast dat Taldee vrijwel zeker de bron van de besmetting is. De 26 restaurants waarvan gasten ziek zijn geworden hadden allemaal ingekocht bij de boerderij in Noord-Duitsland. Vanmorgen is de waarschuwing om geen groenten als komkommer, sla en tomaten te eten ingetrokken. In totaal zijn zeker 29 mensen aan de gevolgen van de EHEC-bacterie overleden. De politie heeft een jeugdbende opgerold in het Groningse dorpje Foxhol. Het gaat om 11 kinderen van 12 tot 17 jaar. Ze worden verdacht van inbraak, diefstal, brandstichting, het plegen van vernielingen en het stelen van lood en koper. De politie kwam de groep op het spoor toen een 14-jarige jongen op hete daad werd betrapt bij het stelen van lood. Hij wilde dat aan een heler verkopen. De groep noemt zichzelf de Foxholster White Gangsters. Tegen de politie zeiden de tieners dat ze een extra zakcentje wilden verdienen en dat verveling een belangrijk motief was. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor het punt Pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en kabinet vanochtend ondertekenden. In het akkoord staat onder andere dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en in 2025 naar 67. Mensen kunnen ook eerder stoppen, maar dan krijgen ze een korting van 6,5%. Als ze lang doorgaan krijgen ze juist 6,5% meer. De hoogte van de pensioenuitkeringen is niet langer gegarandeerd. PVV-leider Wilders is vanmiddag niet toegelaten op de Griekse ambassade. Hij wilde daar een drachmenbiljet van anderhalve meter overhandigen om te laten zien dat Griekenland volgens hem uit de euro moet. De Griekse ambassade noemt de actie van Wilders beledigend en alleen gericht op publiek vertoon. Het weer bewolkt een kans op een bui. Morgen eerst zon, maar smiddags van het westen uit opnieuw buien en een iets lagere temperatuur. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 5 kilometer of langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Bunschoten 16 kilometer langzaam rijden. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Maas en Nieuwegein 7. En de A4 naar Den Haag bij het Ringvaartaquaduct staat 5 eh, kilometer. Er is een ongeluk gebeurd aan de rechterkant van de weg. Twee rijstroken zijn er dicht. Het recht op de is dus afgesloten. A4 verder naar Den Haag, dagelijkse file tussen Roelofarensveen en Veen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad 6 kilometer voor de Koentunnel. Ook op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam in de richting van de A10 Noord tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel 7 kilometer. En bij Utrecht loopt het vast op de A12 naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 10 kilometer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 never seen what love is like Suburban scenes and suburban life Turn it around now, around the house

promise tomorrow, but I love you. Ja, speciaal voor is omdat Mio featuring Popcorn en Jack met te Maart. Ja, dat is ze vandaag keer niet en daarom hebben wij als sidekick Job Zwart, Job Ja, nee. En voorbeeld is Felix in het Save the World. En ja, het is 15 groot. betekent dat het 10 juni is en dat wij er weer zijn met het weekend Wat denk jij dan anders? Heeft kunnen gebeuren op 10 Dat is echt heel veel, eigenlijk maar zo. Ik zou niet weten. Bijvoorbeeld eh, de Anne Schlepp, de Woerman, misschien kennen. Ja. Die is vandaag jarig. Net als Oenemans van Komt de Vrouw bij de Dokter. Kennen we ook al allemaal. Die kennen we, ja. Ja, uh, maar vertel het nog niet. Weet je hoe koud het was op zijn koudst op vandaag? Toen dan kan je, kan je bijna nee, Het wel het warmste, dat heeft wel gelezen. 32,9 of zoiets. 32,1. 32,1. En het minimum zo op 2,9, dat is echt koud. Maar helemaal leuk, dus ik fiets naar de zon toe naar de radio. Van het uit, maar, daar regent het dus gewoon. Dus ik ben helemaal zeker vervelend. Ja, en een harde Oh, oké. Okay. Ja. Dat is wel lekker. Gelukkig niet hier. Maar hier is mooi weer. En uh, bijvoorbeeld uh, Saab produceerde van ook zo'n aan. Ja, die heb ik ook geweest. Eh, en dan een tornado. Uh, ja, die ja, in Limburg. In Limburg. je hebben ook nog een tornado in Nederland. Heb jij dat ook nou, dat is gewoon Nee. We hebben een bomvol uitzending. Want we spreken straks met Lisa Klaassen. Zij gaan naar Pinkpop. En uh, met Rio En Hij heeft meegegaan uh, zoektocht van RTV Holland in het Zandvoortsnaal. Naar een nieuw weestand. En nou ja, misschien hebben we de eer aan de lijn, maar dat weet ik nog niet zeker. En we gaan nu eerst luisteren naar Jesse J en Price Tag featuring B.O.B. Ken je die nog? Nee. Nou, als je helemaal naar nodig. Zeg maar naar Ja. Oh, tot nu. love, so we train sacrifice every night. So we ain't gon' stop I'll never waiting to see this in the sun, uh-uh. So we gon' keep everyone moving it. So we about a past Check. Check. Check. Check. Check. Check. Check. Check. behoorlijk was mijn mama altijd wappie Een goed begin is een halve werk Maar een goed begin is maar de helft Is de tweede helft, maar ik hoef de helft alleen is elf, dit bij alles zelf Ik ging zelf nog om kom mezelf op tv En ik lach in mezelf, want van de in mijn brein kijk ze kijken, ik blijven kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn Ingrid, eten vergeten. een stap opzij Ze willen handtekenen Maar als ik kijk omhoog, binnenkort De wereld is benaderd Op dit ogenblik vraag Voor het leven afstand Van je hele lichaam Ze is van zijn daad Van hart van leven Nog wat hoop, onze lachen Je krijgt er geen bij I night skies You've got to feel the pain Stand on my belongings Sunlight opens my eyes There's nothing out for the guys Till frosty comes down the rain The bed you know you never The baby out for And the love will stand the storm The baby's in the diamonds on my neck Diamonds on my neck No story in this time Diamonds on my I'm Young jou alleen nog maar jam. Geen op centjes, geen papers, geen fun Totdat die flits op tv kwam Ineens changed je hele leven Bam, ze met kieken, geld op de bank Gelukkig aan het sterren stond mijn in de gang Hij wou de duivel van elke soldaat Men probeerde hem te zeggen, hij was wel persoonlijk Maar tijd zat crazy in de juk Maar de juk van de lady Ze werd zijn baby en hij was alle vrienden zien zijn buik voor de tegen die druk

James doet tegenwoordig met scams of voor de Jesse J met price tag. Oh, het zo raar. Jesse J, dat is dat klinkt toch niet? Klinkt voor hem. Dat klinkt echt gewoon niet. En dan moet je het en dat gaat dan altijd mis. Ja, en ook eh, goed gaat. Dat is mensen wel raar, niet? Job, vertel eens een keer wat. Wie ben jij? Waarvan ken, zou ik jou moeten kennen? Waar jij mij van kent? Ja. is van school, gewoon Oh ja. We zitten elkaar in de klas, hè? Ja. Ja, wij zitten bij elkaar in de klas. Gezellig. Um, ja, jij stopt even over. Ja. muziek zoals dat. Zonder dat we niet het live, of in het echte zet, dat is echt, uh, overal laatst waren dus, dat is wel een verhaal staan, laatst, uh, ja, eh, woensdag, woensdag, woensdag, op, liep wij dus gewoon langs de oude, en opeens weer, het was 22 kerstdag, 1921, en dan is het van het vuur, midden in de zomer was het mooi weer buiten en mooi, is tweede kerst, dat is echt heel raar, dat is gewoon, ja, Het is ook gewoon over zes maanden zitten, natuurlijk, het kerst. Ja, dat is, en kerst is denk ik dichterbij als vorige kerst zeggen? Dus deze kerst? Ja, ja dat is Ja, dat is ja. Nee, maar het is toch wel leuk. Um, ehm, wij gaan denk ik vanuit van uh, eh, iets wat uh, wel echt zo is. Want morgen ben ik rijk van Casper Hoel. Ken je dat nou? Ja, dat hebben we vorige keer ook gedraaid. Dat, eh, dat, dat is, nee dat kan. Nee, dat kan, dat kan niet. Dat kan wel. Ja, misschien kan het niet. Nee, dat kan niet. Maar ik kan er wel een stukje mee hebben, want laat het dan volgens mij wel horen. Oh ja, dat heb je gedaan. Ja, dat ken ik. Ik kan echt een heel goed Ik ben gisteren mee beetje rappen. Ja. En dan moet ik dan volgende ik live hier op de radio doen. Maar ja, ja dat moet ik zeggen, moet ik echt doen. Nou, komt ie. Vandaag ben ik broek, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voelt het slecht, is zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik broek, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alle vrede zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel het zelfs fijn. En niemand kijkt mij klein, Van morgen ben ik rijk. En willen al die bitches hangen met mij, want dan heb ik een club in mijn hele wijk heb ik zelfs een gouden Mike En in iedere vinger heb ik een diamant Een boze jet en een eigen span Een mooie planeet en een eigen land En modellen die mijn baan aan mijn de band Vijf sterren, zes boven die voor me komen En in één schuur, een bioscoop Een helikopter, staat altijd klaar Voor mijn campagne en caviar Voor nu ben ik echt een solo man Logo, mijn naam en logo Dus maak een foto en zij die mijn hart zijn gaat al die logo's Want deze voor is voor jou Deze is voor jou, voor jou en voor jou is voor jou, is voor jou is voor jou, voor jou yo, yo, jou, yo, Vandaag ben ik maar morgen ben Morgen is het de een beetje brood, Ik heb een bankstel en een bureau En heb één op telefoon Mijn best valt bijna uit elkaar. Van Verlaat die ellende na 15 jaar En mijn huwelijk kan alleen maar scoren Want ik heb die huur al eertjes betaald Mijn douche is koud en half de kloten Ik heb mijn die is naar de kloten Ik heb mijn iPad in mijn bomen en internet is afgesloten Straks heb ik ecstasy Go is dizzy Ben een man met belopen op de skinny Mijn leven lijkt op een film van Disney Waar hoort op een Mandy van Deze is voor jou This is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Deze is voor jou, this is jou this is voor jou, yo, yo, yo, yo, yo, yo Vandaag ben ik om, maar morgen ben Mooi is de toekomst en al het hele fijn Kunnen verdelen mij voelen slecht en fijn En niemand kijkt naar jij. Investigating life from Raven to respecting satisfying Anyone that my way This is for you This is for you This is for you For you and me for you This is for you This is for you This is for you For use het is afgelopen. Stop er nog mee. Wat een nummer zit erbij. Maar dat doen we gewoon hier. Eh, ik ga je niet naar vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, toch wel lekker hoor. dat beetje zuur. Ja, het is Ehm, daarvoor doe ik Bedoel met Morgen ben ik rijk. En morgen, oh nee, volgende week ga ik rappen. Live on air. Heel leuk. Um, even een rare, nou raar je. Nou, niet raar, maar het is wel weer waar, maar ook weer raar. Maar ja, nou, het is niet raar, maar waar. Wat is het nou? Raar en waar is het. Snap het? Ik ga even iets voorlezen. Ik sta van. <laughs> ik ga even voorlezen. Um, jij bent nog even van het voetbal, toch? Ja, ik vind het wel echt leuk. Nou, um, ehm, Sergi vocht, de bondscoach van Azerbeidzjan, is na een persconferentie bekogeld oh, door verslaggevers. Dat is echt uh, bizar. Dus dat is gewoon, ja, ik weet niet wat er is is gewoon bekogeld door verslaggevers. En eh, ja, ze verloren met 2-1 van Kazachstan. Dus dat was echt een... Waarom eh, met de gieter en nog iets? Ja, met een gieter, inderdaad. Maar het is echt een potje van het Kazachstan. Hoe weet het, Azerbeidzjan, waar niemand gaat dat doen. En daar breekt de zo wel uit. Ja, maar het is wel echt idioot dat je nou ah, moet bekogeld. Met vullen. Ja, dat is wel. Door de fans gebeuren, dat zeg ik ook al. Maar door de pers. Door, door, door de pers. De Jack van Gelder en de Johan Derksen van Azerbeidzjan is bekogeld. Nou ben ik heel benieuwd hoe de, de, Jack van Gelder en de Johan Derksen van Azerbeidzjan eruit zien. Of die bij elkaar snel aan elkaar zijn. Maar ja. Ehm, in Nederland is ook nog een klein misschien dat je misschien dat ook nog. Namelijk dat eh, eh, de spelers van Nederlands elftal zijn gespot. Ja, dat is echt met andere vrouwen. Idioot geworden. worden. ben, kan je nou dom zijn? Weet je nou het leuk is? Dat de vrouw van, nou niet leuk, maar de vrouw van Johnny Heitinga is dus zwanger. Ja, er zijn er al vier geloof ik zwanger. dat ziek dus. <laughs> Je weet de eh, ballen goed in gebruik, laten we daar het daar maar houden even weg ik Uh, misschien het nog wel, dat is Energy deze van Nederland. Daar gaan we verder aan luisteren. I my I can

我是我。 En als het goed is, ja, telefoon op dit moment. Jonathan Clever. Jonathan Clever. Op het internationaal nou schaaktoernooi in Maastricht. Ja, ben je daar Jonathan? Daar ben ik. Kijk, goedemiddag. Goedemiddag Kevin. Goedemiddag. ben Engelp hè? Hey joh. Weet je ook niet. Ja. Jij bent op een internationaal schaaktoernooi in Maastricht hoorde wij. Dat klopt. Vertel eens want ik weet echt de boven van schaken. Nou, ehm... Ja, ik, uh, ik eh, schakel sinds eh, tien jaar of zo. Mhm. En ehm, ja, ik kan, ik kan het inmiddels behoorlijk goed. Mhm. Dus ja, dan ga ik meedoen naar grote toernooien. En ja, nou, dus nu ben ik in Maastricht bij, bij vrienden die ik heb ontmoet op een vakantie in Italië. was dus daar overnacht Mm -hmm. En het toernooi duurt tot maandag. Ja. En dan ben ik maandag om uh, 12 uur weer thuis of zo. Maar je speelt zeven ronden. Mhm. Ehm, ja, dan heb je als bedenktijd eh, is van twee uur per persoon. Zo. Zo'n dus partij kan maximaal ja, vijf uur duren. En hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je in vijf uur honger krijgt en dorst. Ja, je mag gewoon rondlopen en zo. Je hoeft niet vijf uur achter elkaar aan de bord te zitten. Oké. Okay. Nou, eh, hoe goed ben je in nou, ehm, ik heb een rating van 1939. Mhm. Zegt jullie waarschijnlijk niks, maar... Nee, het is echt niks. Ja, dus uh, ja, kijken, ik denk, ja, redelijk geworden. Zou ik uh ook zeggen. Wat zijn je kansen op dit moment? Nou, ik zit in um, de ene hoogste groep, dus ja. Eh, ik zit wel met spelers die ook goed kunnen schaken. En eh ja, ik, uh, op basis van rating dus zou ik uh, iets van 15 moeten worden van de 50. Zo. Dus ehm, maar ik ga wel voor de hoofdprijs natuurlijk. En de hoofdprijs is? Uh, eh, 2000 euro. <laughs> Zo, dat is lekker. Ja. En dan ga je ons maar nemen naar het foutje of zo? Tuurlijk. maar allebei het gratis hamburger. Hierbij geregeld. Um, ja. Speelt hij, uh, ja, wat ik dat, model ook? Die wil, uh, dat is een schakel het model van G-Star zeg mij niks hoor Jonathan, dan als je jou niet zegt maakt het niks uit. Zeg me niks. maar maak toch weer een keer tegen wie moet dan? En wat zijn je kansen? ja, weet ik nog niet, maar ik uh, nog niet bekend tegen wie ik moet. Oké, maar je, gaat wel winnen voor ons. Tuurlijk ga ik winnen, ik laat het je weten. Oké, mooi. Volgende week bellen weer dan weer en dan ben eh, ik benieuwd hoe ver je bent gekomen. En als je eerste wordt krijg je, nodig in jullie natuurlijk op schoolplein. Ja, op het 9 mei. Ja, En eh, weten jullie mijn wiskundecijfer trouwens? Die hebben we nog niet. weten we niet. ja hebben jullie nog niet. Nee. We zijn er vanaf maandag. Of vrijdag. dan denk ik, ik ga meteen alles over. Ja, maandag heb ik vrij hoor, uh, ik weet niet. Ja, maandag heb ik vrij, het is Ja, maar als jij dat is maandag waarschijnlijk had nagekeken zijn ze zo magister. Oh, magister. Oké, okay, prima. Ja, Jonathan, veel succes, wij zitten hem ook weer in morgen dus. Zit er op? Ja, Oké. Okay. En uh, nou, tot uh, maandag.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

reach out and let it unload from all of Another lie that I carry on. I need to get back to the place I left. I'm coming home, coming home, coming home.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 when you really guess in your own home It's time to make your house your own Pick up Don't come what, coming out, tell me why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 Cameroon van Diddy die Money. En dan eh, een verzoek aan het op. Voor wie Ja, nou voor mijn broer. Die wou hem graag horen. Ik hoor dat En Mijn broer en Jordi. We gaan daar. Dat is allemaal Don Omar featuring een Lucento. Zo moet ik uitspreken. Lucentje. Volgende keer is uit uitzending gehad. <laughs> Danza daar. En dan komt hij dan. Ik weet echt niet wat zijn hand is. Dus gaan we. goed. waar is dus Duncan, eh, eh, ah, sorry, zo weet ik veel. Uh, featuring uh, Lucienzo. Als je even het tv had gedaan zetten. Want dan worden een dubbel surround. En dat is niet echt de uh, bedoeling. Oké, nou, nu is het weg. Dat is mooi. Daarvoor hoorde je natuurlijk even kijken. Uh, nou, eh, daarvoor hoorde je die Diddy Man kan doen. Um, ehm, zullen we eventjes een nieuwsje doen of zo? Of een nieuws, ja. Gewoon nieuws nieuws uit de regio. Ik heb heel veel leuk nieuws. Zo dat ik, nou, ik weet nog wel een beetje. Ook in Nederland, een dromedaris wordt vrouwenmond. Je weet niet. Je weet dat een dromedaris is, hè? En zo'n beest met één bult. Ja. Want het raar is, dat is tussendoor, op een camelpakje zo'n cilinders maakt. Daar staat, ja, daar staat weer met één bult op. Terwijl camel suggereert dat het een kameel is. Maar goed, ja. dat klinkt weer niet. Dat is weer in de Albert Heijn, heb je weer opgeroepen. Geen alcohol, of nog geen 16? Geen of geen 16, geen druppel. Oftewel, ben je 17 of 18, dan mag je niet drinken daar. Ben je 14 of 15, dan ook niet drinken. Maar als je 16 dan mag je alles drinken. Ja. Ja, dat maakt het niet Jij zoekt dat dingen zo ver. Dat is, dat heb je... Maar ik ga het nog voorlezen. Een 66-jarige eh, vrouw uit Westervoort is zaterdag gewond geraakt door een is die, eh, ja, die heeft eh, daar gewoon tegen de vlakte gelopen. Oftewel, die is gewoon lekker met zijn staart gaan zwaaien, of met zijn kop gaan zwaaien. Um, het eenduidige uh, eh, zou zijn geschokken van een wapperend kleed. Dus, uh, punk. Ik dacht aan het in. <laughs> ja, dat dacht ik dus ook. Maar nou, het slachtoffer was de moeder van, een, van eigenaar, die de dromedaris thuis houdt in het buitengebied van de Gelderplaats. Dus voor die mensen zijn een dromedaris thuis. Ja, wij hebben, een hond, maar... En dan hebben ook dromedaris, hè? Ook de, ik, eh, ik zou ook wel willen, een dromedaris thuis. Maar als ik naar mijn huis heb, dan is het een, ja, dan heb ik meer dromedaris dan mensen in huis. Nou, dat ook weer niet, maar ja, dat moet wel mee. Nou, um, het voorval gebeurde rond toen in uh, eigen woning. Ja, dat is ook waar. ja eigen woning, maar die Die dromedaris is er naar binnen gelopen en ah, bang, want ze was van de kleding aan het uitwapperen waar ze nog koelkamers op had, dus die dromedaris... Ja, maar die dromedaris is dus met die eigenares als ze naar haar moeders huis gaan, als naar nu Dus op de dromedage is een vrouw naar een moeders huis gegaan, denk ik. Nou, kijk eens wat ik heb een de dromedaris. Ja. Oh, dude, wat leuk, je hebt een dromedaris meegenomen. Ik ben allergisch voor dromedaris, man. Oh, dus ik moet hem opzoeken. Ja, dat zal het Ja, en hoe ging ze het kleed uitschoenen en toen is het helemaal misgegaan. Nou, toen is het wel zwaar geworden. Ziekenhuis, ambulance bij. Toen was ambulance binnen. Hé, hey, ja, doe wel eens ik ben, geval, ik ben geslagen, geslagen, ik ben bang, Echt? Ja, ja echt man. Dat is raar. Ja. Weet je wat doen raar is thuis? Terug in Canal thuis. Zo <laughs> dat we als dus, eh, het goed is uh, om tweede uur. Of misschien zo nog. Wie samen komt nog? Waarschijnlijk om tweede uur. En jullie verslijven dit mee aan de, ja, aan de Hees. Om tekst voor het Zandvoortjournaal. Dat is een programma op RTV Um, ja. En is over Pinkpop. Die gaan naar Pinkpop, het evenement van, uh, van aankomend weekend. Het Pinkst evenement. En wij gaan luisteren. Want ik was was naar Dompen met Bistown. En dat is natuurlijk ook een heerlijk nummertje. Zo op de vrijdagavond bijna. Maar ik wil laten Anthem met dit Town. En het betekent dat we bijna aan het einde zijn van het eerste uur. Helaas, helaas. Hoe vind je het moeten gaan? Ja, ik vind het eigenlijk maar lekker gaan. Ja, En we hebben nog een boomvol tribute, want we hebben onder andere Roen Verschrijft over de Pinks Races, over zijn ja. deelname aan het Zandversnaal. We hebben ook Lisa Klaas over Pinkpop. Pinkpop, even, even dus voor de rol. Even kijken wie daar optreden. Coldplay Livehouse. Coldplay kent echt iedereen gewoon. Livehouse ken ik dan weer heel goed. Uh, eh, Kings of Doom, Laura Jansen, Tim Knol. Tim Knol heeft een nummer misschien straks draaien. En op maandag is echt normaal, dan heb je eh, de stelling van Bos. 30 Seconds to Mars, The Script, Foo Fighters, Go Back to the zoom en Desert Kid. En dat heb ik dus drie dagen lang echt gewoon, echt gewoon wereldartiesten gewoon in Nederland. Dus dat zijn niet die minste namen. Nee, dat zijn niet het is allemaal gewoon, zeg maar, lekkere muziek die ik ook heel leuk vind. Ehm, en ik heb deze keertje geen keertjes. en ik heb een man zo, heel veel leuk vind. en uh, ja, we hebben nog twee, we hebben een weekendplaat ook nog en een weekend uh, hit, tennisplaat hit. Wat vind jij dan lekker muziek achter naar te eh, luisteren? Ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik luister niet heel veel af. Niet heel veel muziek. Zoals Soms vanuit rijden dancebars over. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk, toch? Ja. Ja, en uh, ja, ik ben fan van elk soort muziek. Maar ik vind het pas wel zo, vind ik. dat is natuurlijk wel eh, gaan doen. Maar zo ben ik. En dan moet ik op 10 gaan staan. Nee, nou, ehm, um, ja, we het wel eens? Nou, moet ik een muziek. Moet je doen? Ja. Ik ga het echt proberen. Ondertussen nog 45 seconden. Nou, tijdens de gemeenteraadsvergadering vergadering van dinsdag uh, is wethouder Wilma Trouw Tapers um, ehm, het handboven boven hoofd gehouden door de gemeentebank Zandvoort. Met een motie van van wantrouwen, ik weet wat dat betekent, terwijl ik ja. weg moest. Ehm, deze werd echter aan, niet aangenomen. Er, was, waren namelijk 9 stemmen tegen de motie en 7 voor. Dus het is echt bijna 50-50. En uh, het aan de motie was dat Jerry Kramer VVD en Wilfred Tatus VVD dat Jerry Kramer tegen Wilfred Tatus heeft gestemd. Het gaat ook allemaal over Louis krijgen. Ik denk raar. Het is een ontzettend lelijk gebouw. Nee, dat is niet lelijk, Ik vind het echt niet lelijk. Echt niet. Je ja, hebt ook geen een Bansma. Ik, nee, ik, heb... smaak. Ik weet niet. Zullen daar naar huis gaan? Dat is ook een ja. ja.